Dat zijn een soort gemeenteraadsverkiezingen. Maar veel te kiezen viel er niet. Sinds Peking een vergaande veiligheidswet heeft ingevoerd, zit een groot deel van de oppositie achter de tralies. De partijen waar wel op gestemd kon worden, waren allemaal goedgekeurd door Peking. Maar er was dus nog wel de optie om niet te stemmen. De Oekraïense president Zelensky is overmorgen te gast bij president Biden in het Witte Huis. Zijn bezoek komt op een belangrijk moment. Onlangs werd een Amerikaans miljardensteunpakket voor Oekraïne door de Republikeinen tegengehouden in het Huis van Afgevaardigden. Oekraïne heeft de militaire steun van de VS hard nodig om de strijd tegen de Russen voor te kunnen zetten en mogelijk te winnen. Vandaag was Zelensky bij de beëdiging van de Argentijnse president Milei. Hij ziet Milei als een mogelijk nieuwe bondgenoot. De Nederlandse hockeysters hebben in Argentinië ook hun derde wedstrijd in de Pro League gewonnen. Ze versloegen gisteren Groot-Brittannië met 5-1. De Pro League is een internationale competitie waaraan alleen de negen beste hockeylanden ter wereld mogen meedoen en bestaat uit een reeks mini-toernooien. Twee dagen geleden speelden ze ook tegen Groot-Brittannië, toen werd het 8-0. En zaterdag wonnen ze van Argentinië met 4-1. Vandaag spelen ze weer tegen dat land. Serida Spitsen hoopt na haar carrière als voetbalster trainer te worden in het mannenvoetbal. Dat lijkt me een uitdaging en ik denk dat mannen en vrouwen van elkaar kunnen leren, zei de speelster in Studio Voetbal. De 33-jarige spitse hoopt dat te kunnen doen bij Ajax, waar ze nu zelf ook speelt. Er is nog nooit een vrouwelijke hoofdtrainer in de eredivisie voor mannen geweest.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 He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss. A man with a mistletoe mustache. Nerves are all a tingle when he kisses them. They say they hear bells that jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care. You beware of oh, the man with the mistletoe mustache. mistletoe mustache. What funny character uh-huh. is causing quite a stir? Gets a lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree who always runs away right after New Year's Day. But who'll appear again next year? The man with the mistletoe mustache.